In sommige andere landen kan het al langer. Het palletje kwam hier een paar jaar geleden aan het rollen door Laura... die voor beide achternamen wilde gaan als zij ooit een kindje zou krijgen. Toen bleek dat het niet kon, dacht ik, nou, hier ga ik mij voor inzetten. En eh, zo begon ik. Een kind komt van twee mensen. Dus dan, het is een ultiem gebaar om je kind dan ook naar twee mensen te vernoemen. Waarom als het dan twee mensen komt, moet je er eentje kiezen? Binnenkort mag je kindje dus twee achternamen hebben. En dat is ook goed nieuws voor Laura. Die is inmiddels moeder. Want het geldt voor alle baby's geboren vanaf 2016. Mensen die bij de Rijksoverheid werken... mogen binnenkort geen TikTok meer op hun werktelefoon hebben van het kabinet. Het is nog beter als ze per direct de app verwijderen. Het kabinet volgt zo het advies van de AIVD... vertelt mijn tech-collega Nando Kastelein. De reden is dat dus omdat eh, de de kans op spionage vanuit een land als China te groot is... en dat ze dat risico niet willen nemen. Er werken zo'n 140.000 mensen voor de Rijksoverheid. Hoeveel daarvan een werktelefoon hebben met TikTok erop weten we niet. En hoe duurzaam zijn we eigenlijk? Wil de tweedehands kledingplatform Vindt het weten... Ze deden er onderzoek naar en het zal je misschien niet verbazen. Tweedehands kleding via het platform is duurzamer dan het kopen van nieuwe kleding. Deze jongeren hebben wel eens wat tweedehands op de kop getikt. Het is natuurlijk heel duurzaam en zo, maar ik denk dat de koper ook wel deels een eh, verantwoordelijkheid erbij draagt. Ja, ik kan wel met een naaimachine omgaan, dus dan vernaaien het gewoon tot het wel weer eh, draagbaar is. Je bent gewoon handig. Ja, maar dat is sowieso wel eh, chill op zich, toch? <laughs> maar ik denk wel dat het stukken duurzamer is dan, dan nieuwe kleding, absoluut. Maar één op de vijf ondervraagden zegt dat het milieu de belangrijkste reden is om er dingen te kopen. En voor bijna de helft heeft het meer te maken met de prijzen. Het weer, vallen wat buien. In het westen schijnt de zon af en toe.